Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In bij een tankstation een neergeschoten man gevonden. De toedracht is onduidelijk. De politie weet niet of de man bij het tankstation is neergeschoten of ergens anders. De man is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Het tankstation is niet overvallen. De politie roept getuigen op zich te melden. Hevige regenval heeft in Rotterdam geleid tot wateroverlast. De pathébioscoop in het centrum is ontruimd omdat het gebouw de hoeveelheid water niet aankon. kon. Volgens de directeur zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd. Ook het oude Luxor Theater heeft last van het noodweer. Daar zijn de kleedkamers ondergelopen. De brandweer in Rotterdam kreeg zeer veel meldingen binnen, vooral over ondergelopen kelders en straten die blank staan. Ook delen van Brabant kampten met wateroverlast. De Britse prins, prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn aangekomen in Gibraltar. Uit naam van zijn moeder, koningin Elisabeth, brengt ze een driedaags bezoek ter ere van haar 60-jarig jubileum. Er is veel te doen over het bezoek aan het puntje van het Iberisch Schiereiland. Spanje ziet het Britse overzeese gebiedsdeel nog altijd als onderdeel van het Spaanse koninkrijk en is verbolgen dat de leden van de Britse koninklijke familie langskomen. Bovendien opent Edward een vliegveld dat volgens Spaanse politici op Spaans grondgebied ligt. Inwoners van Gibraltar negeerden de Spaanse protesten en stroomden massaal uit om de prins welkom te heten. Spanje werd in, werd in 1713 gedwongen Gibraltar af te staan aan Groot-Brittannië. De bevolking van het schiereiland koos er tien jaar geleden in een referendum voor onder Britse vlag te blijven. Het weer vannacht bewolkt en kans op een bui bij een graad of 11. Ook morgen overdag vrij veel bewolking en buien met kans op onweer en dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Carta, tá. me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê, tchê, tchê. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, Gustavo Lima y vos People same as you.